Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bij de Tempelberg in Jeruzalem komt 24 uurs bewaking met videocamera's. De maatregel moet het opgeleide geweld tussen Israëliërs en Palestijnen verminderen. De onrust begon vorige maand bij de Tempelberg... die voor zowel Joden als moslims een heilige plek is. Sindsdien zijn bij verschillende plaatsen ongeveer 50 Palestijnen... en 8 Israëliërs omgekomen bij geweld. Volgens de Amerikaanse minister Kerry, die afzonderlijk met de betrokken leiders heeft gepraat is het toezicht een eerste stap naar een einde van het geweld. Aan de Mexicaanse westkust heeft orkaan Patricia veel minder schade aangericht dan vooraf werd gedacht. Er zijn geen meldingen van doden en gewonden. Volgens de Mexicaanse president zijn er ruim 3000 huizen getroffen door de orkaan. Ook zei hij dat bij meer dan 200.000 mensen de stroom is uitgevallen... maar dat meer dan de helft van hen inmiddels weer stroom heeft. In de getroffen staat in Mexico is de noodtoestand inmiddels opgeheven. In de parkhaven in Rotterdam is een man om het leven gekomen die in het water was gevallen. Duikers van de brandweer hebben hem uit het water gehaald. Hij werd op de wal gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer in Rotterdam is nog niet bekendgemaakt. Vannacht is de wintertijd weer ingegaan. Om drie uur is de klok een uur teruggezet. In totaal nemen ongeveer 70 landen vandaag afscheid van de zomertijd. Die werd in de 20e eeuw geïntroduceerd als alternatief om in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht. De wintertijd is dus eigenlijk de standaardtijd. De zomertijd gaat weer in op 27 maart. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Op het wereldkampioenschap in Schotland eindigden ze in de kwalificaties verrassend op de achtste plaats.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 He hates dumb tea parties, and she won't climb a tree. It's a boy and a girl thing a girl and a boy thing. But she'll stop wearing pigtails and get the braces off her teeth. He'll stop making faces and start saving her a seat. It's a boy and a girl thing. A girl and a boy thing. She'll start you'll start noticing the curves. They'll get a little nervous when she's with him and he's with her. Is he gonna kiss me? Wonder if she wants me to. Awkwardly embarrassed. Not not sure what to do. It's a boy and a girl thing. uitzending heb ik Mo Pitney al omschreven als een groot talent. Het enige nadeel dat hij heeft is dat hij de traditionele country een warm hart toedraagt. Elk nadeel heeft zijn voordeel, want de liefhebbers van deze stroming varen er wel bij. Je luisterde naar Mo Pitney's nieuwe single Boy and the Girl Thing. Ook nieuw is John Paddy met Head Over Boots en Craig Morgan met When I'm Gone.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 Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. In een mix van Americana, Country en Bluegrass lanceren de Common Linnets hun tweede album, Common Linnets 2. We hebben daar lang op gewacht, maar het werd tijd na het succes van de groep tijdens het Eurovisie Songfestival van vorig jaar.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 Dear Lord, I've heard when somebody hits the bottom of their soul. Oh Lord, I hope you see something that's worth saving when you look at me. Cause I have no fight left in say no one can fix broken like you can. So help me to let it go. All the guilt that's had me under its control. Crossroads met de act van de maand. Floyd Colin Ray was professioneel bekend als Colin Ray, voorheen als Bubba Ray. Onder de laatste naam maakte hij deel uit van de band The Race tussen 1983 en 1987. Hij maakte zijn solo debuut in 1991 als Colin Ray. My Kind of Girl is zijn voorlaatste nummer 1 hit en stamt uit 1994. Crossroads, nummer 1 country hit. When I saw you buying Cosmo in a hot rod magazine, I said to myself, now there's a girl for me. And when I asked you to go for a ride, you stole my heart when you said, if I can drive. I said, how about some music? You said you got any merle. That's when I knew Na een vierjarig verblijf in Nashville voelt Brooke Hogan zich er thuis. Het is een geweldig talent en ze houdt zich bezig als danseres, pianiste, songwriter en zangeres. Ze is de dochter van de professionele worstelaar Hulk Hogan. Hier is ze met haar nieuwe single, Girlfriend. Now did you know I it looking at me, buzzing cause you're something that I just can't get enough of. I wanna show what you don't even know you're missing. Lips are looking awesome, and my kiss would love to touch them. Now I'm a mess. zou kunnen zeggen dat Ray Charles degene was die de soul heeft ontwikkeld. Zangers als Sam Cooke en Jackie Wilson waren ook pioniers. Maar Ray Charles voerde het nog een stukje verder, door rhythm and blues, zwarte pop, blues, jazz en zelfs country samen te voegen tot één muziekstijl. Daarnaast had hij een geweldige stem, was hij een fantastische pianist, bandleider en een geniaal componist. Uiteindelijk is de song Take These Chains van Hank Williams Sr., maar Ray Charles scoorde er in 1963 een grote hit mee. En veel luisteraars denken waarschijnlijk dat het origineel van Ray is. En daar heb ik deze keus vanaf laten hangen. De original van deze week. Take these chains from my heart and set me free. Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartaches linger on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. If you love somebody new, let me find a new love too. Take these chains from my heart and set me free. Give my heart just a word of sympathy. sympathy. Be as fair to my heart set me free. Take these chains from my heart and set me free. Set me free. De Canadese zangeres Carolyn Dawn Johnson is helemaal uit de picture verdwenen. Toch is het een geweldige zangeres. Luister maar naar Tumble and Roll. advice. I thought about it once, but I didn't think twice. Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Ik heb weinig informatie kunnen vinden over de groep Caribbee Mountain Collective. Ze schijnen uit ons eigen kikkerlandje afkomstig te zijn. When Down With The Sun is hun tweede album. Hobo Man is een van de songs op dat album. Als tweede is onze zuiderbuur Robbie Longo te gast. De song I'm From The Country is afkomstig van zijn nieuwe album Nashville. Het countryalbum Flowers from the Moon van de Oosterhoutse singer-songwriter Dick van Altena is nu ook op vinyl uitgebracht. Het is voor het eerst sinds het intreden van de cd dat Dick van Altena met een langspeelplaat komt. Ter promotie is het nummer Waikiki op single uitgebracht. you in the wind again. But I'm like a cold dagelijks op dit station. like a that way Crossroads, Kees down. where your pretty feet walk. bench outside. My mind went out dreaming, and the world's looking bright. I wanna be in Waikiki, or even rainy London too. I would thumb a walk across sight kiss any holy ground. Is this where your pretty feet walk? on the front porch outside. My mind went out dreaming. was het blokje country uit eigen land. Karen McDon kan omschreven worden als een zangeres die country pop vertolkt. Zij is jong, talentvol, ambitieus en humoristisch. Karen zong al voordat ze kon praten. Ze komt uit Oostenrijk en dankzij de Amerikaanse componist en producer Ron Gardner heeft ze haar eerste single opgenomen. Got me reeling, good time feeling, it's a Cajun hold traditional family affair. You gotta be there time, just come on in. It's the Cajun Hold Down. Mama brings gumbo and crawfish pie. Daddy's moonshine puts mud in your eye. The kids are excited about the old tire swing at the lake where they can swim. it's a Cajun down, And we dance the whole night away to good Cajun sounds. The squeeze box and fiddle fill the air. And there's no place I'd rather be than my small hometown on Saturday night at a Cajun Nothing is better than to be with friends. Next Saturday night we'll do it again. If you got time and hold down. ingrediënten voor verlengd succes lijken aanwezig op de Common Linnets toe. Knappe songs, een sound die druipt van vakbekwaamheid en ervaring. Hier een wijdse popsong, daar een klein gevoelig liedje met hemelse samenzang met als voorbeeld Better Than That. If you can't see the truth all, it just won't, there is no conversation to be had. If you think that what you're saying isn't giving you away, then you should know me better than that. Cause it can't go and you won't say what we both know. We got to let the morning sort it out. If you just want me to go on, keeping my side of the bed warm, you shouldn't even have to wonder de luisteraars die denken dat ik nu klaar ben, kunnen het wel schudden.